Clemens Peters met het NOS Journaal. De mee met zijn vader en zijn broer naar Spa afgereisd voor de Formule 1 race daar. Een agent meer. Hij vluchtte daarna, maar werd later opgepakt. Volgens de Limburger was T een man met een drugsverleden. De politieke partij 50PLUS heeft de samenwerking met het wetenschappelijk bureau van de partij opgezegd. Dat zegt voorzitter Richard Mulder van het bureau in de Volkskrant. Volgens hem vindt partijvoorzitter Dales zijn bureau te kritisch. Wetenschappelijke bureaus van partijen zijn doorgaans denktanks die voor de partij onafhankelijk onderzoek kunnen doen naar maatschappelijke kwesties. Ze krijgen hier subsidie voor. Het conflict bij 50PLUS zal begonnen zijn na een kritisch rapport van het bureau over de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, waarbij de partij fors minder zetels haalde dan verwacht. De vlag boven het Witte Huis in Washington blijft toch half stok hangen... tot de overleden senator John McCain is begraven. President Trump, die het vaak met de Vietnam-veteraan McCain aan de stok had... had de vlag na de wettelijk verplichte halfstokperiode weer vol En dat kwam hem op veel kritiek gestaan van oorlogsveteranen en congresleden. Trump besloot daarop om de vlag toch weer te laten zakken. In de verklaring zei hij ondanks hun meningsverschillen respect te hebben voor McCain. De Amerikaanse tenniszussen Serena en Venus Williams zijn op de US Open doorgedrongen tot de tweede ronde. Serena had weinig moeite met de Poolse Magdalinet en Venus was in een drie uur durende partij de meerdere van de Russische Kuznetsova. De grote verrassing in de eerste ronde was de uitschakeling van de als eerste geplaatste Simona Halep.